show man, ik ben nog naar de party geweest. Nee joh, nou die wordt gemist hoor. Oh ja, wat dan? Nou kijk, DJ's en lekker aan die taas. Heb man! Daar was laatste van de boot. relaxen, om te relaxen. Hij ging naar een party toe. Zes uur lang hakken en toen was die moe. Zo, dat was mijn party.